was jij mijn gabber. Als een broer hield ik van jou. zie je nog daar op de stoep staan. Jij stond te rillen van de kou. Een zonder huis en zonder centen. Zelf je vrouw, ook die was je kwijt. Ik zeg kom zo lang hier wonen. Maar daarvan heb ik nu spijt. dan jouw vriendschap niet zo groot, niet zo groot. Hoe vaak lag jij daar in mijn bed? Zag jij nooit van je vriend aan de muur zijn gered. Ging er dan echt niet door je heen, door je heen? Ben jij zo hard en zo gemeen, zo gemeen? Maar alles is voorbij.